ginger kan niet. ik kan je niet missen. Het is hier zo leeg om me heen. Het brandt in mijn ogen, een bomst in mijn hart. Ach moeder, waarom ging je heen? In thuis de overkant zijn de gordijntjes neer. Daar loopt een flinke jonge man Hij bracht vandaag zijn lieve vrouw voor altijd heel ver weg. En ik hoor zijn stem. mensen. Het is hier zo stil om me heen. Het is of het geluk van mijn leven als sneeuw voor de zonne verdween. Moeder, ik kan je